Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. IMF-topman Stroos-Kaan wordt niet vrijgelaten. Zijn advocaat stelde voor om de Fransman, die van aanranding wordt beschuldigd, vrij te laten met een borgtocht van een miljoen dollar. Maar de rechter wees dat verzoek af. Volgens de aanklagers is er gevaar dat Stroos-Kaan het land ontvlucht. Bovendien zou er forensisch bewijs zijn. De IMF-topman wordt ervan beschuldigd dat hij in zijn hotel een kamermeisje heeft aangerand. Hij zelf ontkent dat. Zijn advocaten zeggen dat hij op dat moment eh, met zijn dochter aan het lunchen was. Vrijdag bepaalt een jury of er een proces tegen hem komt. De steenrijke vastgoedmagnaat Donald Trump doet toch niet mee aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij zinspeelde er de afgelopen tijd geregeld op dat hij president Obama volgend jaar ging uitdagen. Maar daarvan zit hij nu af. In een verklaring zegt Trump dat zaken doen zijn grootste passie is... en dat hij de private sector nog niet wil verlaten. Maar als hij had meegedaan had hij een goede kans gemaakt, zegt hij zelf. In de pijnen deed Trump het goed. Hij is vooral populair onder republikeinen die net als hij twijfelen aan het Amerikaanse staatsburgerschap van president Obama. Bij het stadion van FC Twente hebben zo'n 20.000 fans hun team gehuldigd. Niet alleen voor het winnen van de knvb weker vorige week zondag, maar ook voor het veroveren van de Johan Cruijffschaal aan het begin van het seizoen. Vanochtend waren de spelers al onthaald op het stadhuis van Enschede voor een huldiging door het gemeentebestuur. Ondanks de verloren kampioenwedstrijd van gisteren was het enthousiasme onder de Twente-fans groot. Dan het weer vanavond bewolkt en plaatselijk motregen. Morgen vooral ten noorden van de rivieren lichte regen.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 All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly. I'm not half the man yesterday bijzondere goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. Dankjewel Daan voor de opening. Goed hè? <laughs> ja. En we hebben hier onze Rob Harms, de Rob Harms van Zandvoort tegenwoordig. En eh, Maurice Mulder ook nog gezellig in de studio zitten. Vanavond gaan we iets speciaals doen Daan. Oh, wat dan? Ja, vorige week namelijk uh, heeft eh, Radio 5 Nostalgia het top 1000 van de Evergreens uitgezonden. Van maandag tot en met vrijdag. En eh, die is samengesteld door eh, luisteraars eh, van uh, die zender. En het zijn allemaal gouden ouwe, maar ook van voor de 60, dus 50 jaar ook nog erbij. En daar gaan wij de top 20 van draaien in ieder geval. Nou, lijkt me leuk. Is toch leuk? Ja. Nou, dat begonnen dan met de Beatles, die stond op nummer 1. want ik ga dan het liefste van boven naar beneden, want anders rek je misschien de nummer 1 net niet. Dat weet je nee, het gaat natuurlijk, ja. dus net niet ingepland. op 2 ehm, komen we tegen Wim Sonneveld met Het Dorp. Op 3 Anneke Grunlo met brandend zand. En op 4 Salvatore Armo, vous permettez, monsieur. Maar even wat anders. Zullen we vanavond maar een zilveren avond maken? Geen gouden avond, maar een zilveren avond. Hoezo? Nou gewoon, ik vind het leuk. Een zilveren avond, zilveren Robbie. Zilver Robbie, ja, die moet, eigenlijk, moet eigenlijk platina worden nu, hè, ja, dus dat, vind heeft, dat vind ik ook, dat vind ik ook. <laughs> <laughs> Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de kei. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en woorden in betonnen dozen met flink veel glas dan kun je zien Hoe of het bankstel staat bij Mien En de dress waar met plastic rozen En langs het tuinpad van mijn vader Zag ik de hoge bomen staan ik was een kind en wist niet beter Dan dat het nooit voorbij zou gaan De dorpsjucht klit wat bij elkaar In minirok en bietelhaar En joelt wat mee met beatmuziek Ik weet wel, het is een goede recht De nieuwe tijd, net wat u zegt Maar het maakt me wat melancholiek ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader, de ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor voorgoed voorbij zou gaan? our own Belle disons gens bien Demoiselle que vous êtes jolie Pas question de penser aux folies Les folies sont affaires de vos rien On n'oublie pas les belles manières On demande au papa s'il permet Et comme il se méfie des gourmets Il vous passe la muselière promettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous vont par-delà les violons. On doit dire, entre nous, on se marre. permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage d'amour d'un qui s'étreigne. Que d'élan vers ton cœur dans le mien. Le regard des parents, s'il le retient, n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et eh bien qu'il me sourit qu'il signifie Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage. Juste avant, le mariage. Salvatore Adamo, die stond op 4 in de Eh, top 1000 evergreens van eh, Radio Nostalgia. Op de vijfde plaats komen we tegen de Blue Diamonds, Ruud en Riem de Wolf. Met eh, het nummer Ramona. Op 6 Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight. En op 7 Abba, uh, A, Abba bedoel ik. niet Abba, Abba. Oh, Abba. <laughs> I Have A Dream, laat me horen daar. <laughs> Oké, komt je aan. <laughs> Ramona, I ahí de mich bells above. Ramona, they're ringing out a song of love. day is done, you'll hear my call. Mona. kissed you and called you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain Shall I come back again? Tell me dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act two. You seemed to change. You acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on uh, hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lovesome? Dream. que Ja, nou. dat was ABBA. Nou ja, dag. ABBA. <laughs> Wat betekent dat we dat, eh, nou, Joop? Anifert, Björn. Weet ik veel wat dat... Anita. <laughs> Goed, dat was natuurlijk ABBA. I Have a Dream. Op 8 eh, in de top 1000 eh, van Evergreens van Radio Nostalgia zien we de eerste keer Boudewijn de Groot. En die komen nog een keertje tegen in de top 20. Net zoals dat wij bijvoorbeeld Ademo ook twee keer tegenkomen in die top 20. We beginnen in ieder geval met Boudewijn de Groot op, dan zit hij in de schaduw, Mo. Boudewijn de Groot met dit <laughs> testament. Daarna op 9 vers Domino met het schitterende Blueberry Hill. En op 10 Cliff Richard met Living Doll. Maar, dan moet ik even bijzeggen dat dit niet de origineel is. En dat krijg je als je als je, ze direct op de, <laughs> op de cd zet en niet eerst afluistert.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 not real let's get on with the important business, shall we? You're right, Michael. Get down and get with it. Wait, Rick, do the speech. Hey, kid, it doesn't matter what you are. Tongue, skin, wolves, walkers, even keep tigrin. that you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us. Cause we're on the last freedom plated out of nowhere city. We haven't even told our parents what time we'll be back. So pull on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard! Got myself a crying, sleep and living love. Got to do my best to please, it. just pop quiz. I got the one and only Okay, guys, ready, Vince? I'm completely ready when you are, Shaky. Neil? Does anybody know where the toilets are? Mike? Does all this money really have to go to charity? That's my Hi, Cliff, it's me. Who are you? <laughs> Oh, great joke, Your Majesty. Got myself crying, talking, sleeping, walking, living the whole night. What? waren de Young Ones met uh, Cliff Richards, uh, eh, Living Doll. We gaan verder met eh, de top 1000 van de Evergreens. En dan vinden we op nummer 11 de tweede keer Boudewijn de Groot met een meisje van 16. Op 12 de gouden oude Jim Reeves met The Golden Voice. He'll Have To Go. En op nummer 13 de Bee Gees met Words. Gaan we door dan. villa wijk. Haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond. Ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde het oud verhaal. En zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee. Alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was. Zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. lente zo pril. Ach, wat ligt je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad op stad, omdat hij ruimte nodig had leven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaam aan kapot. Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. zien lente zo pret, Ach, wat ligt je hier stil, langs de kant van de weg. Ze werd vermoeid, zag bleek en paal, verloor haar jeugd, haar ideaal. Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan. Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had. Dat op een dag hij weg zou zijn en zij alleen met spijt en pijn dat hij zo lang een meisje had. Als stormwind speelt met een enkel blad. Arm kind, zestien lente zo pril. Ach, wat ligt je hier stil. langs de kant van de weg. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend have to go Whisper to me Tell me do you love me true Or is he holding you The way I do Though love is blind Make up your mind I've got to know should I hang up or will you tell him he'll have to go?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 Ja, ja, je mag het nu zeggen, Kerstman. Kerstman? Ja. Nee, Sinterklaas had het oh, ja, <laughs> nee, nee, die komt uh, volgende week zondag, hè? Ja. Sinterklaas, op de rotonde. Ja, heel gezellig wordt het, Rio. Goed, eh, dat waren natuurlijk de Bee Gees met het prachtige Words. Nou, ik, ik vraag me af of deze heren het volgende dame die dit gaat zingen kennen. Als ik zeg Tante Lien, Adol, Cassian... Wieteke van Dort, jawel. Een hele grote actrice die eh, ook hele mooie liedjes heeft gemaakt over eh, Den Haag en over Oud-Indië, want daar is zij eh, geboren. We gaan luisteren naar Arm Den Haag zometeen van haar. Daarna Andy Williams met de Battle Hymn of the Republic. En de laatste van dit blok is Frank Sinatra, My Way. Den Haag, dat is toch erg dat jij maar niet vergeten kan. De klank van Kronjong en van Gamelan. In het Indisch restaurant gonst het gesprek van alle kanten. het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Kasjan, het is voorbij. en jij. We kunnen hier heus wel Indisch eten thuis klaarmaken. lor, telor, tahu petis. Alleen de buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Zoals bijvoorbeeld kembangspartoe. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus. En allerlei vaar varens, kanaas, scherbraas, orchideeën. Maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja? Trouwens gaan allemaal dood bij de kachel. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan. ben jij. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. En weet u, ik heb thuis zo'n groot schilderij hangen dat verpeert natuurlijk Indië, ja. Adoe, beeldig, beeldig. Mooie groene sawa's, klapperbomen. Links een karbo met zo'n kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met zeven van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. Weet u wat nog meer? Meneer Leclerc Subli hij komt ook nooit meer langs. Ach, Kassian, het is voorbij.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 my soul to answer him a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again to mention I did what I had to do Saw it through without exemption I planned each charted course Each careful step along the byway much more than this. I did it my way. Yes, there van gehoorzaamheid. Dat tikt alweer. Dat betekent dat deze live-uitzending van Goal ZFM aan het einde komt. We gaan nog één nummer voor u draaien tot aan het nieuws van 9 uur. En dat doen we met uh, Bill Haley, de Rockers, Rock Around the Clock.